In vrachtvliegtuigen op luchthavens in Groot-Brittannië en Dubai zijn bompakketjes ontdekt... die waren bestemd voor synagoges in Chicago. Ze kwamen uit Jemen en werden vervoerd door de bedrijven UPS en FedEx. Die vliegen voorlopig niet meer op Jemen. President Obama gaat ervan uit dat Al-Qaeda erachter zit. Hij spreekt van een serieuze terreurdreiging. De bommen werden gevonden na een tip uit Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft de Saoediërs daarvoor bedankt. De Amerikaanse autoriteiten hebben de veiligheidsmaatregelen aangescherpt. In Nederland zijn geen extra maatregelen genomen. Een maximumsnelheid van 130 km per uur, zoals het kabinet wil, leidt tot 15 extra verkeersdoden per jaar. Ook belanden er 200 gewonden meer in het ziekenhuis. Dat stelt adviesbureau Goudappel Koffeng. Dat heeft de gevolgen doorgerekend van een hogere maximumsnelheid op wegen waar nu 120 mag worden gereden. Volgens het adviesbureau zijn ook de gevolgen voor het milieu aanzienlijk. Bij een maximumsnelheid van 130 zou jaarlijks 1 miljoen ton extra CO2 worden uitgestoten. Dat is een toename van 2,5 procent. Meer dan tot nu toe is bespaard door de aanschaf van schone auto's te stimuleren. Verder zou een hogere maximumsnelheid leiden tot een toename van het autoverkeer, zegt het adviesbureau. Het Nederlands Dagblad verschijnt vandaag als eerste Nederlandse krant volledig op Berliner formaat. Dat houdt het midden tussen een tabloid en de traditionele broadsheet, waarop nu nog de Telegraaf en NRC Handelsblad verschijnen. Volgens de christelijke krant is het nieuwe formaat handzaam, maar biedt het ook genoeg ruimte om een goede nieuwspagina te maken. In Nederland verschijnen verder alleen sommige bijlages van de Volkskrant op Berliner formaat. In andere Europese landen wordt het veel gebruikt, onder meer voor The Guardian in Groot-Brittannië en Le Monde in Frankrijk. Het weer vannacht droog en een graad of 9.